Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Premier Rutte heeft ook zijn gesprek met de Palestijnse president Abbas erop zitten... in de westelijke Jordaanoever. Daarin heeft hij gezegd dat hij snapt dat de Palestijnen zich zorgen maken... over het aantal burgerslachtoffers. Maar er was meer, vertelt correspondent Nasra Habiballa. En verder zei hij tegen Abbas dat hij ook eh, begrijpt dat Palestijnen perspectief nodig hebben. Eh, dus een twee-staten-oplossing, een eigen staat voor de Palestijnen dus. Dat is iets waar Nederland nog steeds uh, achter staat. En eh, ja, hij benadrukte eh, aan president Abbas dat hij heel goed snapt... dat zo'n perspectief op een eigen staat eh, belangrijk is voor de Palestijnen... omdat er anders ja, eigenlijk hier geen einde aan komt. En Rutte vliegt vanavond nog terug naar Nederland. Degene die met de gouden tip komt in de zaak van Bradley Dorder... krijgt 25.000 euro op zijn rekening gestort. De politie is nog steeds op zoek naar die gevaarlijke man van 24. Hij zou een dikke week geleden iemand hebben doodgeschoten... en later ook nog iemand hebben neergestoken. De politie heeft al wel tientallen tips gekregen. Deze tips die zijn wij ook allemaal aan het uitlopen. Er is nog steeds een team van 20 rechercheurs dag en nacht bezig om eh, nou ja, goed, met dit onderzoek en dus ook het uitlopen van die tips. Helaas heeft daar de gouden tip dus nog niet tussen gezeten. Dus ook hier weer de oproep aan mensen om zoveel mogelijk te tippen. De politie waarschuwde eerder al dat de man vaak de trein neemt... en dat treinreizigers moeten opletten of ze hem zien. En de allereerste bungee jumper ooit is overleden. David Kirk was dat, uit Engeland kwam hij. Hij bedacht in 1978, samen met een paar vrienden... dat je met een elastiek prima ergens vanaf kan springen... en dat dan ook in principe moet overleven. Maar ja, moest natuurlijk wel getest worden... David sprong van een 100 meter hoge brug af. En hij bedekte wel zijn gezicht bij die sprong, want hij wilde niet door zijn ouders herkend worden. Want die vonden het namelijk maar niks. I climbed over the balcony there of the rails, clutching a top hat with a handkerchief around my face. Because I didn't want my mother to recognize me. Ja, hij kreeg wel een boete van 50 pond trouwens voor die sprong. David Kirk werd 78 jaar. Heb ik nog het weer voor je. In het zuiden is het nat en dat wolkendek breidt zich langzaam uit naar het noorden. Na een natte nacht hebben we morgen ook af en toe nog wat regen bij maximaal 13 graden.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 And when I descend from the top to read her new talk, the meaning of the words set in stone. A strange revelation. our setting sun. Further up west, there's a wealth that will last. It's where we go, cause it's what we own. Don't fear the skies black with birds, screaming my words to the beating of the deafening dark. And when we return from the top to descend into talk, I hold the meaning of the words set in stone. A strange living home, my days and dreams. I'm a man. eerste gedeelte van het, eh, van het eh, live gedeelte... wat ook eh, te volgen is op uh, Jijbuis, YouTube, noem het maar op. En hij is weer terug van weg geweest... want we hebben twee jaar even op hem zitten wachten... maar hij is uiteindelijk weer terug. Goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, ik, ik, ik, zeg Paul, maar je heet officieel als muzikant... door het leven ga je PJM Bond. Ja. Dus ja, maar om daar een hele avond eh, bij je initialen te gaan noemen, dat gaan we nou uh, je weer... Eh, Paul noemen. <laughs> dat lijkt me wel lijkt me verstandig. Ehm, ehm, ik, ik, vond het wel leuk, want je zei van nou, in aanloop hier naartoe had je nog een optreden met Her Majesty in Tijd voor Max. En ik zat hier even voor, nou wat was het, voor zes uur. En ik denk, nou ik ga me er een beetje op voorbereiden. En ik eh, kijk zo naar die televisie. En ja hoor, ik denk, mooi, die zet ik eventjes op Instagram. Vind ik wel even leuk. Ja. Heel erg leuk, ja. ja. en nou zit je gewoon hier. Maar dat, eh, volgens mij ging dat, eh, met verkeerstechnisch ging het wel redelijk oké, denk ja, ik. Ja, het was een uurtje rijden en dat was het precies het oh, past allemaal precies. Ja, nou ja, goed. Eh, wij zijn er in ieder geval eh, blij mee dat je er bent. Eh, want er is alle aanleiding toe. Want vorig jaar was je er niet. Maar dat had ook te maken met wat vanavond natuurlijk wel weer wat gaan horen. Want ik denk dat daar de eerste contouren werden gemaakt van datgene wat je nu hebt uitgebracht. Ja, ik heb vorig jaar in februari in de studio gezeten. eerst in een boshut. Ja. Om de plaat te, beginnen eigenlijk, de demo en deels op te nemen. Ja. En ik zat vorig jaar ook in de studio van, ehm, wanneer was dat? Juli tot september, ja, eigenlijk een beetje het hele jaar. Ja verspreid. Ja, ja want, eh, want je bent ook nog weg geweest in de periode zoals we dat nu hebben. Ja, maar dat was een beetje de, de, de, de spoor eh, terug van Ernest Hemingway volgens mij een beetje doen, of Ja, ik ben überhaupt heel erg uh, groot Hemingway-fan. Voor de mensen die niet weten waar mijn nieuwe plaat over gaat. Ik heb zijn werk op muziek gezet. Ja. Dankjewel Mark. Heerlijke <laughs> koffie ondertussen. Ja, natuurlijk, want dat ehm, gaat gewoon door. En eh, ja, als er een plek is waar hij is geweest... dan, dan ga ik daar uiteraard ook even naartoe. Ja. En eh, ik ben al eerder geweest in eh, ja, Madrid en Barcelona en Venetië... en al die plekken waar hij is geweest. Parijs heel veel. En we waren afgelopen jaar inderdaad in Amerika drie maanden... van de oostkust naar de westkust gereden. Ja. En dan kom je onder andere in Chicago, waar Hemingway is opgegroeid. En ook Park, zijn geboortehuis waar ik ben geweest. Ja. En ja, nog een aantal plekken. Ja. Dus in feite is eigenlijk daar ook het eh, hele verhaal een beetje tot op gang gekomen. Ook met, eh, met zo'n tocht voor een deel ook... Uh, ja, maar toen was de al af eigenlijk. Toen ik in Amerika was. ja, dus, Aha, dus, dus jij voor die tijd heb je al de, het helemaal een beetje al lopen te bedenken. Ja, en, dit is wel een project wat ik, waar ik eigenlijk al mijn hele leven of zo mee bezig ben. Want ik heb ja. literatuur gestudeerd. En toen was het zaadje al geplant van iets met literatuur en muziek. Ja. En dat kwam eigenlijk tot uh, volwassing, is dat een woord? Ja, zeg je ja dat? nou ja, volwassen wording. Dat is beter, woord. Ja, inderdaad. Ik heb het gewoon afgekort. <laughs> ja. Ehm, eh, ja, en toen heb ik... Eh, ja, dat is een heel lang verhaal. Maar ehm, ja, ik heb in februari deels opgenomen, toen nog het hele jaar. En het was af. in die periode, vorig jaar. Blokhut, Lochem, heb ik ook ergens gelezen. precies. Dus ik ben begonnen met... En dat eh, eh, Danny van Tichelen eh, op een gegeven moment zei tegen je van... nou wordt het eens tijd om ook eventjes om jezelf te gaan denken. Ja, Het was een heel intensief proces. Ik heb mezelf opgesloten in een, in een boshutje in de natuur... Hm. om die plaat grotendeels te schrijven en alvast wat op te nemen. Hm. En ehm, ja, het gevaar van in je eentje zitten in een boshut... is dat je gewoon doorgaat zonder einde. Hm. En als het nog geen was 11 uur, dan dacht ik ook, oh, ik heb echt nog niks gegeten vandaag. Of zo, of 11 uur s'avonds dan bedoel ik. Ja, en Danny is niet helemaal... misschien eh, moet je even eh, stoppen, Misschien moet je even wat eten en wat drinken en zo. <laughs> Die was er de laatste twee ja, dagen eh, bij. Maar goed, het is altijd wel fijn als je nog zo'n figuur als Danny van Tichelen bij je hebt. In, ja. in, dat opzicht die dat allemaal een beetje in de gaten houdt. Was, was hij eigenlijk een beetje de timekeeper? Nou, ik ben die, toen ik die eerste dag aankwam... was ik daar samen met Marcel Vakkers, mijn producer en engineer. ja. En die heeft een soort setup gemaakt... waardoor ik zelf alles kon opnemen die dagen. Ja. Ehm, en Danny was het de laatste twee dagen. En die heeft toen alle baspartijen opgenomen. Ja. En um, morele support. Ah, alle Zoiets kan je dus nooit alleen eh, doen in dat, dat, opzicht. Ja mm, jawel, omdat ik al eh, dus eh, een deel heel veel alleen heb gedaan. Hm. Maar het is wel fijn om iemand erbij te hebben. Dus eerst Marcel die, die een soort setup kan maken. Hm. Ehm, en daarna Danny gewoon, die, die even kon horen wat ik deze week had gedaan. Weet je, was dat oké? Of was het echt helemaal zomaar wat? Want je gaat echt in een soort bubbel zitten. Ja. En... Ehm, dus, dus natuurlijk, een plaat, weet je, ze zeggen wel eens... It takes a eh, village to raise a child, weet je. Ja, Dat heeft deze plaat natuurlijk ook. Er zijn uiteindelijk zoveel mensen bij gekomen. En eh, je doet het zeker niet alleen. Nee. Eh, gaan we het ook nog over hebben. trouwens, we begonnen met Alaska. Met de The Prophet. Daar heb ik een leuk verhaal over. Mag ja, vertellen? vertel, vertel. Nou, want die, die zangpartij, die Prophet, had Alaska al heel veel gespeeld, dat liedje. Hmm. En ik ging met Frank die laatste paar weken... Frank is je broer, hè? Frank is mijn broer. Ja. Tenminste, dat zegt onze moeder. <laughs> En ehm, toen die, ja, die zangpartijen, die heb ik een soort van geproduceerd. Ik zat toen achter de knoppen. En toen voor dit liedje, die hadden ze al zo vaak gespeeld... dat hij niet meer echt goed kon zingen. En ik zei, nou, weet je, laten, laten we het een keer op een andere manier proberen. Waarom ga je niet gewoon op de vloer liggen? En toen heeft hij die zangpartij van dit liedje eh, liggend ingezongen. Hé? Ja, dus dat liedje wat je net hoort, The Prophet. Heeft hij dat gewoon... Eh, ja, dat is toch toch? Leuk om te <laughs> weten. dat is wel leuk. Ja. Weten, Roy en Kees dit ook, of niet? Uh, <laughs> weet ik niet of die dat weten. Nee? Dat, uh, eh, wat, is voor mij een heel bijzondere... Ze zitten nu mee, mee te luisteren, ja, Pink. hè? dus eh, dus wat, wat, wat er gaat, ja. <laughs> ja. want even voor de mensen thuis. Roy de Smet en Kees uh, hebben een, een soortgelijk radioprogramma als wat ik doe. Alleen zij zit op de maandagavond tussen 7 en 8 zeer de moeite waard. Want, Zeker weten. Want ook dat, eh, eh, en eh, daar komt ook vaak ook jij voorbij, maar ook je broer. Die hm. zit er soms ook wel eens in. Dus, maar dit is wel een heel bijzonder verhaal. Maar ik, dit wist ik niet. Maar goed, misschien, zijn we, <laughs> misschien dat de intimi dat, dat wel weten. we gaan straks natuurlijk ook wat van je horen. Maar we praten natuurlijk tussendoor ook nog wel even bij. Want ja, er is best nog wel het een en ander te vertellen over Hemingway. En over hoe het eh, eigenlijk allemaal tot stand is gekomen. Maar ik heb ook nieuwe muziek. En bijvoorbeeld, dit is zeer nieuw. Want eh, dit mag ik ook alweer uh, gewoon vooruit draaien. Brighting heet, heet dit project. En daar zit Danella Smith achter. En Danella Smith is hier ooit geweest met haar eigen band. Daarna is zij met een andere band verder gegaan. En dat heet Wilde Kind. Eh, zij komt eh, oorspronkelijk een beetje uit eh, de buurt van Zuid-Afrika. geloof uit Namibië. Daar komt zij oorspronkelijk vandaan. En dit is weer het volgende verhaal. Brighting is een beetje wat, wat meer dance-achtig. Nou, luister zelf maar. Het nummer dat heet Tripping. My cigarette burned my finger cause I forgot I lit it. Ripping with my fuck it man I ain't no beginner. And then I crawled back to the life that I said I wouldn't live in. yourself a man who's strong and tall and Christian. Pushing past the limit, tripping on a loose and a een band eh, die de komende tijd het een beetje druk eh, gaat krijgen. Hank heet de band. Dus de band eh, van Joan de Bruin Kops. onder meer spelen ze in de Okkie. En dan moet je niet denken aan dat, aan dat blad. Maar dat schijnt een een of ander cultureel uh, ja, ranzige hol eh, te zijn ergens in Amsterdam. Eh, heb, je, er wat eens van gehoord? Uh, ja, Dat zit op de Amstelveense weg. Ja, ja, precies. Dat lijkt op nou, een soort skihut. Ski, <laughs> <laughs> hut Het is een oud trimhuis Het is een oud trimhuis ja, heel tof. Ja, dat is een uh, geloof ik geweest. Daarvoor hoorde je trouwens Breiting met Tripping. Ehm, even over iets anders. Want in aanloop dat je hier naartoe kwam... toen was je dus bij eh, de, de, de, landelijke broeders van, eh, van Max eh, te zien. Want dat was Her Majesty. Maar wat is dat precies, Paul? Want, want dat, ja, dat is... Ja, ik, ik, ik, ik, moet je zeggen... Schande, ik ken het niet. <laughs> nou, Her Majesty is eigenlijk een, een vriendenploeg... allemaal muzikanten ook... die ooit het idee hadden om Abbey Road integraal te spelen... Mm en daarna hadden ze het idee om Crosby, Stills, Nash en Young te doen. Mhm. En toen vroegen ze Jelle Paulus maar erbij. En die oorspronkelijke band was dus, of is dus... Nee, was dus moet ik zeggen. Mhm. Want ehm, ik zit er nu bij. Maar dat was Diederik Nomden. Nu ook bekend van de Analogs en van Nomden. Bouke Bakker. Eh, Dirk Schreuders. Uh, Bertolf. Theo Siebe. Nou, die kwam er later die dus kwam er eh, later bij. Dus bij ja? Eh, en Jelle Paulusma. En toen hadden zij bij De Wereldrijd Door... kwamen ze terecht met hun Crosby, Stills, Nash tribute. Hmm. En toen gingen ze eigenlijk eh, een soort viral. En toen hebben ze meer dan 300 shows gespeeld met die tour. En vorig jaar werd er een tour gedaan. En die heet, heette Are You Ready for the Country? En toen mocht ik af en toe invallen voor Diederik. Ja. En Theo viel toen in voor Bertolf. En deze tour doen we dus met die nieuwe bezetting. Met Theo Siebe en ikzelf. Is het en ik een eh, zit achter de toetsen. Eh, ja, het is een coverband. Ehm, maar tegelijkertijd spelen we wel echt eigen versies van de liedjes. Het is niet zo dat we ehm, dingen precies proberen na te spelen. Het is, wel, het is meer een ode aan een tijdperk. En deze tour die we nu doen heet uh, San Francisco City Trip. Ja, en dat, dat is uh, één kant. Want je bent ook een ander, in een ander opzicht een gevraagd muzikant. Ja, ik Van ben ook, eh, Wijk, bijvoorbeeld. Zeker. Ja, eh, eh, dat is weer, iets heel anders. Ja, ik ben ook sessiemuzikant. En dan heb ik ook nog eens de luxe om alleen dingen te doen die ik leuk vind. Ja. want soms moet je als sessiemuzikant ook wel eens dingen doen... dat je denkt, nou, dit is niet helemaal mijn kopje thee. Ja. maar Van Wijk is geweldig, ja. ja? Ehm, een Amsterdamse songwriter die heel erg mooie, een beetje duistere muziek maakt. Het wordt heel vaak vergeleken met Leonard Cohen. Ik, ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Het is nog iets, het is heel eigen wat ze maken. Ja. En haar laatste plaat heet The Epic Tale of the Stranded Man. En daar heb ik ook eh, mee getoerd. Dat is echt gek met een heel mooie ploeg ook. En nog eentje, dat is een bekende, want die hebben wij hier ook in de studio gehad. Mhm. Dat vond ik eh, trouwens wel een hele leuke, want op een gegeven moment... eerst had uh, Bernard Hering mij gemaild. Gezegd ja, ik had van, eigenlijk. Ik had gezegd, je moet Jaap even mailen, of appen, want die vindt het echt gek, denk ik. Ja. En dan komt het Haarlem, dus het is ook lekker dichtbij. Ja, het was voor hem... Eh, eh, ja. Nou, ik weet ongeveer wel waar, waar hij een beetje, een eh, beetje moet huizen. Maar ja. ja voor hem was dat... maar daar heb je ook meegespeeld tijdens een van zijn Bij optredens. zijn releasefeestje ja. speelden we samen in het Betty Asphalt complex. Mocht ik hem begeleiden op toetsen. Ah. Heel mooi ehm, ja, hij heeft het op analoog. Analoge wijze heeft hij het opgenomen. Misschien heeft hij het opgenomen. dus alles op tape. Ja. Eh, is dat ook nog iets eh, wat je misschien nog eh, zou kunnen overwegen met datgene wat jij aan achtergrond hebt? Dat je zou kunnen denken van, nou, mijn volgende album of EP zou ik ook op, op die manier willen opnemen. Ja, ik vind het wel heel inspirerend. Ja, ik vind het heel tof dat hij dat heeft gedaan. En, ja. ja. dat is cool. Misschien wel. Ja, dus je weet nog niet, je bent er nog niet over uit. Als of ik het nu zou doen, zou het net lijken alsof ik het soort, dat idee van hem jat. Ja. <laughs> maar eh, ik vind het wel heel tof. heel cool. het past heel goed bij Bernard ook. Ja. en het grappige was, op een gegeven moment stonden wij buiten... Eh, bij het uh, reunieoptreden van, van de Hype stonden we mhm. buiten. En jij had het er op een gegeven moment over zo van... je moet je naar Bernard Hering luisteren. En ik mhm. zei al iets ergens op de socials van... Nou, dat lijkt op Nebraska. Jij zei prompt tegen diegene... nou, het is net Bruce Springsteen Nebraska. Ik zeg, ja. Nou, dan heb ik het, eh, heb ik het ook niet... Eh, dat, nee, ik ben niet per se groot eh, Springsteen-fan... maar die Nebraska-plaat is wel te gek. Hm. En die, die, die sfeer, dat heeft Bernard ook... dat zit in zijn DNA of zo. Dat zit heel goed. dus het doet mij, doet mij heel erg denken aan die plaat, ja. Ehm, nou, hebben we het toch even over die man. Dus dan ga, ik hem, ga ik hem er gewoon bijhalen, Want, want ja, weet je wat het is? we hebben Bruce het over... Bernard? Wat zeg je? Bruce of Bernard? Nee, Bernard. Eh, <laughs> nee, Bruce niet. Uh, kijk, eh, we zijn een Nederlands programma natuurlijk. Hè. We, vertegenwoordigen de Nederlandse underground scene. Ehm, ik pak even gewoon onze eigen versie die hij hier heeft ehm, gemaakt. Mooi. Voor, ehm, voor de single die hij heeft uitgebracht. Dat is een opname. Marcus van Dam, want dat is degene die het opgenomen heeft. Colorado, hier is Bernard Hering. to my dear will be no longer than half a year. I will call you in the mornings or in the evenings after work. You don't have to feel lonely, I promise. If spring arrives early, drive down until you reach till you ride to the first rays of light We'll melt down the snow on the wintry roads. Come and see me in Colorado, where the mountains meet the sky. We'll start a new life together, leaving the past behind. Come and see me in Colorado Sure you'll find work down here Though I saved enough to see it through the year I work overtimes on Thursdays So in the weekends after night We can catch a movie, I promise Baby, don't you worry We're rent cheap until we find someplace nice Till the first autumn sky will sparkle your eyes with its evening light. Come and see me in Colorado, where the mountains kiss the sky. We'll start a new life together, leaving the past behind. Come and see me in Colorado, lay your doubts and fears aside. We'll start a new life together, leaving old days behind. Come and see me in Colorado. Come and see me. Come and see me. Come and see me in Colorado Come and see me in Colorado Come and see me in Colorado Come and see of Thin Air heet eh, het album van Bernard Hering. Waar uh, ja, Paul het uh, onder meer net over had wat betreft de opname. Want daar hadden we het net over. dit was onze eigen opname. Hier gewoon in onze eigen studio. Colorado hoorde je. het is zover. Ehm, ik ben alleen eventjes vergeten met de nummers de, dit blokje op te schrijven. Dus dat wordt heel erg leuk. Want welke twee nummers ga je spelen zo? Dus eerst eh, één noemen en dan de tweede? Want dat schrijf ik even mee. Ik speel Mr. en Mrs. Elliot. Ja. En daarna Cat in the Rain. The Cat in the Rain. Oké, dat dat, eh, dat zijn de eerste nummers. Ehm, nou, laten we maar eh, beginnen met Mr. en Mrs. Je weet wel. <laughs> Het is... a big hard bed. They have tried in a Boston hotel. And in the big hot bedroom, into rain, despite their mutual pain. You can call it living straight, but front of hotel rooms shake you straight to the bone. And Mr. and Mrs. Elliot tried so hard to have a child, but some of us will and some of us won't. That's just the way it goes. And you're standing fantasize Drinking white wine and writing the days away was hem dus. Even voor de mensen thuis die denken van, uh, heeft hij het nou over? het is gewoon Mr. en Mrs. Elliot. En daar was ook nog een aardig eh, verhaal wat, hij, eh, wat, wat, wat je bij de release show hebt verteld. Daar hebben we het zo dadelijk nog even over. Maar nu is het tijd voor het tweede nummer. En dat is Cat in the Rain. the seashore hotel. Oh, Strange faces passing in the stairwell. The war monument glistens in the pouring rain. And a small kitten is hiding in a dry place. Eh, de heer P.E. en Bond eh, voor zover. We gaan straks eh, in het volgende uur natuurlijk ook nog weer wat van hem laten horen in deze uitzending. Maar zover is het nog niet. Ehm, we hebben, ja, hoe kan het ook anders? Want Volendam is een zeer muzikaal dorp. En een paar weken geleden hadden we ze hier in de studio. Vader en dochter. En het draaide vooral om dochter. Donna Marie, hier is onze eigen uitvoering van Let You Know. just like this. Haven't found the time to let you know. thought of losing all my patience. I know I laugh too loud and I get cold. The days are turning into weeks. We're waiting for summer to arrive. We're writing songs to pass the time, waiting for the day I'll call you mine. truth, unwrap the noise. go. bijzondere eh, reden dat we ook eh, deze laten horen van Newland en Autumn Sonnet. Ik vind hem wel toepasselijk bij de jaargetijden waarin we nu zitten. Want ja, hij heeft hem tenslotte niet voor niks eh, geschreven. En de reden is gewoon duidelijk, want over iets meer dan een maand... komt er weer een nieuw album van hem uit. Eh, we doen het 3 eh, voor 12 Noord-Holland Vloedgolf eh, op 30 november. Maar het wordt een plus. Want we laten toch ook het nieuwe materiaal van uh, Newland daarin horen. Want zoiets moeten we niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan in dat opzicht. Ehm, daarvoor hoorde je Let You Know van Donna Marie. Eh, ook hier in onze eigen studio gemaakt. Tenminste, zij heeft hier het optreden gedaan samen met haar vader Marcel Veerman. En daar is deze opname uit eh, voortgekomen. Die trouwens ook nog te horen is eh, geweest. Nog eerder zelfs dan dat wij hem hebben laten horen. Wij hebben hem vanavond voor het eerst laten horen. Maar hij is al eens een keer op de radio geweest. Bij de collega's dus van de Volendamse omroep. bij Roy de Smet en Kees Meijzer. Daar is hij al even te horen geweest. We gaan verder, want eh, deze dame die heeft eh, haar materiaal gedeeld op YouTube. En dat is een live optreden van De Helling. En daar eh, onder meer speelt ze met een hele band. Waaronder waarschijnlijk ook dit nummer, Backyard. En alles heeft te maken met het materiaal wat op komst is, nieuw materiaal, van deze Verline Spiegel. keep going round, I'll see the sky. You're going round in circles all the time, looking for your memories. If you keep going round, you'll see the sky. You got desires. There. truth and homie shit I know People talk behind your back thinking that you never know Oh, oh Besteed geen aandacht aan die shit, no I can do that no Cause they wanna, oh they wanna drag me down to the floor Spread die love, maar wat ik terugkrijg homie shit I know Shit I know Fuck it gaat beter deze dagen, ja man, ik ben op drift. Ik heb besef dat niet iedereen zoveel om je geeft Veel is net, maar ik heb geen stress, ik weet ik heb wat ik leef gaat goed met je en iedereen verandert opeens Some people turn their back and some tradera dan on your wave But where y'all at toen een nigger stil was met stap in the brain It is such a shame Wat is houden van iemand als je niet weet hoe je liefde moet geven En wat is leven als je niet opneemt wat we beleven Soms wil ik eventjes vergeten waar wij ons begeven Mediteren en zweven ben het zat om iedereen om me heen proberen te zeven Er is maar zoveel van jezelf als je aan niemand kan geven Focus op mijn eigen leven, dat is 24-7 dat is een Ik vraag me af, ik vraag me af, maar what we do in this ball Spread die love, maar wat ik oh homie, shit, I know People talk behind your back, thinking that you never know You never know Oh, oh, besteed geen aandacht aan die shit, no, I can do that no more Cause they wanna, oh, they wanna, drag me down to the floor Spread die love, maar wat ik Oh, homie, shit, I know Alles wat je hide, will eventually see the light It's gonna be a bumpy ride, there's gonna be some lonely nights But I promise you if you hang in there one day man everything's gonna be alright Part of me wants to punch him in the face Part of me wants to tell a jealous ass nigga just how that pussy taste But I can let this energy just go to waste Degene die het meeste pijn doen zijn degene waar je het meeste om geeft Waan, dame, ramen Trek mezelf omhoog, motherfucker, yeah we climbing Nigga, I ain't hiding out here with my people, man, and you know that we riding. Hey, nah, nothing can stop ya. Mama told me as a youngin' boy, nothing can stop ya. Flow like water, ja dat doe ik ik uitgroeide tot een bloem Laat niemand maar op niemand je zeggen hoe je je shit moet doen ey. Ik vraag me af, ik vraag me af, man what we do in this wow Spread the love, maar wat ik terugkrijg, homie shit I know People talk behind your back, thinking that you never know Oh Oh, oh, besteed geen aandacht aan die shit, no I can do that normaal. more Cause they wanna, oh they wanna, drag me down to the floor Spread die love, maar wat ik terug krijg, my shit I know Shit I know oh, oh, oh, was dit. En WWTF heet uh, het eh, nummer. Uh, Nederlandstalig, Engelstalig door elkaar heen. daarvoor hoorde je Feline Spiegel met Backyard. Ehm, het piano gedeelte dat is over. Maar straks in het volgende gedeelte hebben we nog een ja, een, een gitaargedeelte met, met Paul. want ja, hij zit hier vanavond toch in dat opzicht. De 3-day blow wordt het eh, zo direct die, die we gaan horen. En als het goed is ook Soldiers Home. Ja. Oké. Eh, dat zeggen, dan, eh, dan is dat even voor mijn administratie dat ik dat eventjes weet. Want dan komen we daar ook wel uit. want daarnet hadden we bijvoorbeeld... Mr. en Mrs. Elliot. En daar had je toch ook bij de release show een aardig verhaal over. Want jouw eh, eh, album is gebaseerd op een verhalenbundel van Ernest Hemingway. Mhm. Zover eh, ben ik eventjes onderlegd in de algemene materie wat, dat, gaat. Daar heb jij de muziek bij geschreven. Alleen, ehm, jij vertelde dat hij tijdens bij die verhalenbundel zich bediende van een alter ego, of beter gezegd, een, een ander personage. Nou, eh, Nick de Adams, ja, de hoofdpersoon van In Her Time is Nick Adams. Ja, dat bedoel ik. En er wordt wel eens gezegd, dat, dat, is zo, dat dat dan eh, Hemingway's autobiografisch eh, protagonist is. Ja. Dus alles wat hij meemaakt is grotendeels gebaseerd op wat Hemingway zelf heeft meegemaakt. In de oorlog en in Michigan. Ja. Ehm, en dat Mr. en Mrs. Elliot, dat, dat was ook een, eh, daar zat daar ook iets eh, eh, aan vast. maar hoe zat dat nou precies ook alweer? Want, Ja, nou, ik kan over elk verhaal wel iets vertellen hoor. Maar Mr. en Mrs. Elliot, dat is ehm, ja, gebaseerd op een, op een dichtersvriend van Hemingway. Hm. En ehm, die vriend die was met een oudere vrouw en zij probeerde kinderen te krijgen. En dat lukte niet. Tenminste, dat was de roddel in Parijs hm. in de jaren twintig. Ja. En Hemingway vond het wel een leuk onderwerp voor een verhaal. Ja. Eh, maar dat verhaal is heel erg venijnig. Eh, wat hij heeft geschreven. Haatdragend? Ja, en Hemingway stond ook wel bekend om zijn... Ehm, het was nogal een vechtersbaasje. En het was ook iemand die heel graag mensen tegen zich in het harnas joeg. Oh. Ehm, en in dit verhaal maakt hij dus die vriend eigenlijk belachelijk. En eh, de oorspronkelijke titel was ook de naam van die vriend. En, maar dat, vond hij toch niet zo'n fijn idee. Dus toen paste hij het aan naar een andere dichtersvriend, T.S. Eliot. Ja. Ehm, en dan wel met, zijn naam is dan met eh, één T in het verhaal van Hemingway is dan met dubbel T. Ja. Ehm, die was vervolgens ook niet echt blij om te horen dat er een verhaal was geschreven met zijn naam. Ja. Eh, over een dichter die eigenlijk heel onsuccesvol is en geen kinderen kan krijgen. En eigenlijk alleen maar de hele dag wijn drinkt. Dat is waar het verhaal over gaat. Dat is het dat is het. Ja, want eh, je vertelde het eh, op de avond en dan denk ik van... Eigenlijk was hij eh, was die wat, dat, wat dat gaat, toch ook niet een heel gezellig <laughs> mens waar je dan... Nee, nee. nee. het was niet een heel aangenaam persoon. Iedereen die bevriend met hem was, daar, werd hij later, daar kreeg je ruzie mee. Ja. ja. Ehm, we draaien nog twee nummers van dat album. eerst het instrumentale gedeelte en dat is The Revolutionist. Eh, heel leuk eh, dat je op een gegeven moment zei... ja, eh, ik moest hier ook muziek, maar ik had de tekst alleen niet. Nou, ik, ja, goed. Dus mijn, mijn project was dat ik Hemingway's bundel op muziek ging zetten. Ja. En voor sommige verhalen was het heel lastig om een tekst te bedenken. En dit liedje wat je net speelt, dat heet The Revolutionist. Ja. gaat over een oude communist, of een jonge jongen, een communist... die communisme probeert te vinden in Europa. Maar hij vindt het maar niet. Hij is naar Rusland geweest en is in Tsjechië geweest en overal. En nu komt hij in Italië en dan vraagt hij aan mensen van waar, is, waar leeft het communisme? En ehm, ja, ik kwam niet zo snel tot een tekst eh, zonder ook clichés aan te boren. Dus ik dacht, ja, misschien kan dit wel een heel mooi eh, instrumental zijn. En wat ik probeerde te doen is een soort... Eh, hij, hij reist over, door de bergen, vertelt Hemingway dan in dat verhaal. En het leek me cool om een soort ik, voor mijzelf een soort soundtrack van een dromer die door de bergen ehm, loopt. Dat is een beetje wat ik probeerde te doen bij het liedje. Ik hoop dat mensen thuis dat ook horen. Ehm, we hebben er nog één. Eh, daar kom ik zo direct ook nog even bij je op eh, terug.